Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een transportvliegtuig met Oekraïense krijgsgevangenen is gecrashed in Rusland. Het zou zijn gebeurd in een regio aan de grens met Oekraïne. Aan boord waren 65 gevangenen en nog 9 anderen. Het is onduidelijk of er mensen het overleefd hebben en wat er precies mis is gegaan. Rusland zegt dat te onderzoeken. De Tweede Kamer praat op dit moment over het eigen risico van je zorgverzekering. Als het aan GroenLinks PvdA ligt, wordt dat afgeschaft. Dat is ingewikkeld en duurt lang. daarom gaat het vandaag over een verlaging van 100 euro. Je hoort politiek verslaggever Wilco Boom. Ze hebben ook al een manier bedacht om het te betalen. Eh, die verlaging van 100 euro kost natuurlijk een hoop geld. Dat gaat over meer dan een miljard euro. Nou, en dat willen ze betalen door de lasten te verzwaren voor mensen die per jaar meer dan 70.000 eh, euro verdienen. En daarmee zou die gedeeltelijke verlaging van dat eigen risico dus geen enkel probleem meer hoeven te zijn. Maar of het gaat lukken is nog maar de vraag. De BBB en PVV zeiden tijdens de verkiezingscampagne dat zij ook van het eigen risico af willen. Maar wilden gisteravond niet zeggen of dat nog steeds zo is. In een nieuwe aflevering in de soap rondom de wolf in Gelderland. De provincie mag daar nu toch met paintballgeweren op die beesten gaan schieten... om ze te laten schrikken en weg te jagen. Ze zijn bang dat de wolven anders problemen gaan opleveren voor mensen... maar een milieuclub wilde dat niet hebben en stapte naar de rechter. Die heeft de provincie nu dus gelijk gegeven. En vier medewerkers van het Van Gogh Museum in Amsterdam zijn geschorst wegens wangedrag bij de Pokémon Expo van vorig jaar. Er was toen veel te doen om bijzondere Pokémon-kaarten... die speciaal waren gemaakt voor die tentoonstelling. Nou, die kaarten waren extreem zeldzaam en dus gewild bij verzamelaars. Some dude already tried to offer me like 200 euros. Pokémon cards are pretty collectible and this is just a special edition of something. This could be one of the rarest cards going in modern history, really. It's very cute, so I can see why a lot of people would like them. I would not sell my limited edition Pikachu with the gray felt hat de medewerkers zouden bezoekers hebben ingeseind wanneer de kaarten te koop waren. Een van hen zou een doos vol achterover hebben gedrukt, zegt het parool. En het weer nog, een droge dag met veel wind en wolken. Maar als het openbreekt is er ook best wat zon. Vanmiddag dan gaat het minder hard waaien. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Het rijdt langzaam op de A10, de ring van Amsterdam. Bij afrit Durgerdam gebeurde namelijk een ongeluk en er zijn twee rijstroken dicht.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 thank you Maastrichtse groep The Walkers zette in de jaren 70 Limburg op de internationale muziekkaart. De eerste single There's No More Corn on the Brazos, werd een wereldhit en verkocht meer dan een miljoen exemplaren. Deze song bereikte de tweede plaats in de hitparade, maar in het buitenland was het succes nog groter. Een eerste plaats in Brazilië, een tweede plaats in Luxemburg en ook in Frankrijk. En een tweede plaats in België, waar de song verscheen op het label van Rocco Granata. Triple Play, Sterren van Toen opvolger, het Griekse My Darling Helena, was opnieuw raak. Heel Europa danste weer de Sirtaki en tal van gitaristen leren in grote haast bouzouki spelen. tender love to guide me. In the splendor of the moonlight, covered by twinkling starlight, in the lovely summer June night, by the rolling of the sea tide. Wish that it was everlasting. Sorry that it's too much I'm asking. Sorrow makes my heart all aching, but you promised to keep waiting. Oh, my darling Helena, on the beach of Itala, tall and slender there beside me is your tender love. Must have been my lucky day, make up my mind to go away. To take on a holiday and grease a ticket to Guitarra. I'm blessing my lucky charm. I'm holding you in my arms. You're giving me paradise, you're giving me paradise. bye. tender dare beside me with your tender love to guide me. Oh, my darling Elena, on the beach of Guitarra, long and slender dare beside me with your tender Samen met de zangeres zonder naam werd Mandoline in Nicosia opgenomen. Het nummer schoot naar de vierde plaats in de top 40. violinen zongen zacht in Nicosia. Maria Vega. geluk van oor tot oor. Maria ligt nu s'nachts vergeefs te wachten. Gepijnigd door wanhopige gedachten. Andreas heeft zijn nieuwe avontuur. Ergens in een druivenschuur. Mandolinen zongen. waar de nostalgie van afdruipt. I Adore Her komt niet verder dan de tipparade. Dance of Love en Taboe doen het beter en bereiken respectievelijk de tiende en de achtste plaats in de top 40. shadows fall and stars appear. This pain I feel I cannot bear. If I could relive that fateful day, I would not turn my love away. I reveal how I do adore her. in my heart on my sleeve just for my love to her I show her in this moment I could. I'm all her tender lips, the gentle touch of her fingertips, reminisce on her eyes so fair, moonlight soft on her downy hair. I'll reveal how I do adore her, hang my heart on my sleeve just for all my love to her. I show her this moment I put her over. Triple play, triple play, triple play. right, everybody for free love. Yeah! And I've got a song just for you. Oh, yeah. Met my little pussycat today. Today, today. My pussycat today. Today, today she gets to play taboo, taboo, taboo, taboo. Can take it my way, taboo, taboo, taboo, taboo. Can take it my way, taboo, taboo, taboo, taboo. Can take it my way, Marie. pussycat today. Today, today. I know a game to play. Today, today. A little game to play. Taboo, taboo, taboo, taboo. Can take my way. Don't care what people say. Too late, too late. A pleasant little game. Taro, taro, taro, taro. Can take my way. Taro, taro, taro, taro. Can take van toen. René Inemee neemt op de meeste nummers de zang voor zijn rekening. O Lonesome Me en Jack of Diamond komen tot halverwege de hitlijsten. Drums of Bora Bora behaalt een tipnotering. We schrijven 1974. is not play. De drie groepen The Walkers, Classics, Rainbow winnen met het lied Van IJsde tot de Mokerhei het eerste Limburgse Vaste Lavis liedjesconcours. Jean Inemey van The Walkers in de hoofdrol. Van IJsde tot de Mokerhei loopt iedereen te zingen. Aan is de tot de motor heen. Steekt iedereen te springen. Het is vast de lavend heen. Komt allemaal de hey, Want leuk, hij is gedoet. mooi. Gans Limburg is een dolle boel, het jonkelt op en neer. Het is sneurig dus in Schevatami, de man zelfs ruikt naar beer. Een optocht trekt door ieder dorp, ja Limburg is nu één. En arm in arm trekt ieder mee, want geen is dit alleen. Aan is de tot de motorheen. Lukt iedereen te zingen tot de moker heen. Steed iedereen te spelen. Het is pas de lavend heen. Komt allemaal de been, wat leuk. Hij is genoeg. op in een duvelskleed, de burger en zij wie. En die preutse van den hoofd met het bloed bovenlief. En iedereen loopt oetemal, hermeniekjes overal. Confetti dwarrelt door de straat, ja dat is carnaval. Van is de tot de mogenheid? de motor heen. Steeds iedereen te springen. Het is vastenavond heen. Komt allemaal de beheerman leuk. Hij is schaduw. Wat is de toffe moog? Wat is de toffe moog? iedereen te zingen. maar eerst de tot de mogelijkheid, steekt iedereen te springen. Het is vast de lovendheid. Markers veranderde in 1980 hun naam in The Press. De eerste single van The Press, I'm Gonna Shoot the DJ, is meteen een hit. I wanna shoot the DJ Cause he won't play my tune I wanna shoot the DJ Cause he won't play my tune I know I'll never make it, though I try hard to shake it. I know I'll never make it, though I try hard to shake it. I wanna shoot the DJ, cause he won't pay my tune. I wanna shoot the DJ, cause he won't pay my tune. Well, it's hard, it was a two track, and I owe a lot of fun. And all our friends and family adored what we had done not even on the locals. Some stupid guy who came to me and said, I blame it on the vocals. So I wanna shoot the DJ. Cause he won't play my tune. I wanna shoot the DJ. Cause he won't play my tune. I know I never make it, though I try hard to shake it. I know I never make it, though I try hard to shake it. So I wanna shoot the DJ. Cause don't play my tune. I wanna shoot the DJ. Cause he not play my tune. So now we 24 tracks, very fine. Recorded all the instruments on different line. Now we got seven engineers time. Recorded it gorgeous, we're finished up, and still it just won't use her. So I'm gonna shoot the DJ, cause he won't play my tune. I'm gonna shoot the DJ. my tune. I wanna shoot the DJ. Cause he don't play my tune. I'm gonna fill in the DJ. I'm gonna have the DJ. Yeah, I'm gonna shoot the DJ. Cause he don't play my tune. Well, I jump him in the belly and I kick him on the head. Cause he don't play my tune. I spit him in the face and I bite him in the nose. Cause he won't play my tune. Yeah. turn us into DJ. Cause he don't play my tune. Ah, you wait till I get my hands on you, sucker. Oh man, you know what I'm gonna do. Yeah, man, it's true. This man's been ruining my career for the last five years. Ah, you better really be prepared, buddy. Cause, Cause he don't play my tune. You've been warned. If he don't play my tune. Ook de opvolger Cantare Pepe is een hit. shade. The fiestas were so hot, the girls so great. And memories come, he's feeling kinda strange. But soon his luck is gonna change. the weather for you. Oh, one day you're gonna return as a very rich man and serve the Lord the cerveza in your cantina. Yeah, and you will meet sweet Carmen again and Jose and Juan. Sure, and all the rest of the boys and girls. And there will be a great fiesta, a lot of cerveza in the cantina. Sure, and everybody's gonna be poco loco, and there's gonna be a hula, hula, hula, the fun. Ah, eh? Made in Holland. René Ineme brengt onder het pseudoniem Ray T. Jones het country rock album Dead or Alive uit. Walter Nita brengt enkele solo-singles uit waarvan er drie in de periode 1982-1983 de tipparade halen. Maar nu Ray T. Jones met Diana. Heel vaak kruipt René mee in de huid van John Fogerty. Ray T. Jones brengt de CCR medley Hey Tonight uit. 1983 is het laatste jaar dat de pres bestaat. Shalnita richt de countryformatie The Moonlight Riders op. Zij brengen twee albums uit, Point of No Return en Moondance. In zeer korte tijd werden zij gezien als de nummer 1 countryband van Nederland. Ook het optreden op het Merritt Mountain Country Festival in Canada, met ruim 70.000 bezoekers, is het vermelden meer dan waard. Rolling Again is afkomstig van het eerste album. Tot volgende week. Dag! We decided finally weren't the same. We were tired of going on that same old road again.